Another side of a man looking at me. Looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. seeing your face no more my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I don't see. You can never tell the next day life could be. Do you know what it feels like? Love is so.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 Japan verhoogt het alarmniveau bij de kerncentrale Fukushima... waar een groot lek van radioactief water is ontdekt. Op de internationale schaal voor nucleaire incidenten staat het in categorie 3. Die staat voor een serieus incident. Eerst werd de lekkage bij de centrale in Fukushima nog bestempeld als een afwijking. Damherten in de waterleidingduinen bij Zandvoort mogen van de gemeente Amsterdam worden afgeschoten. Nu zitten er te veel herten in de duinen. Door het besluit kan de wildstand in het gebied worden beheerd. Het Amsterdamse college vindt wel dat er zo min mogelijk herten moeten worden afgeschoten. De eigenaar van het duingebied bekijkt of het mogelijk is om herten te vangen en op andere plaatsen in Europa uit te zetten. Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de omzet met 3% weten te vergroten. Maar de netto winst viel 17% lager uit. De omzet kwam uit op 10,3 miljard euro. Heineken had last van de recessie, de achterblijvende consumentenbestedingen en het slechte voorjaarsweer. Het mooie zomerweer in de maand juli gaf wel een verbetering te zien van de bierverkoop, maar die maand telt pas mee voor de volgende halfjaarcijfers. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn twee tieners aangeklaagd voor het doodschieten van een Australische man die aan het joggen was. Een derde verdachte, die wordt beschuldigd van medeplichtigheid, zegt dat de moord is gepleegd uit verveling. De Australier werd vanuit een auto in zijn rug geschoten. De verdachten zijn 15, 16 en 17 jaar oud. Kardinaal Jozef Ratzinger zegt dat hij op verzoek van God is teruggetreden als paus. Dat zegt de Duitser in een interview met het katholieke persbureau Zenit. Volgens hem ging het om een mystieke ervaring waarin God hem zei dat hij moest terugtreden. In februari maakte de 85-jarige Ratzinger bekend dat gezondheidsredenen de aanleiding voor zijn aftreden waren.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 In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden en Laren 2 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Sloten 5 kilometer. Na een aanrijding tussen vrachtwagen en auto... tussen knooppunt Badhoevedorp en Sloten nu drie rijstroken dicht. Er blijven er twee open. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp 3 kilometer. En op de A10 de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag voor de Koentunnel 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 一梦玄白。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 she shock up. Watch how she rock up.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 bonito que te va. Qué bonito que te vas, Cuando te va bonito. Qué bonito que te va.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 don't que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 much fun. ma di reer nga foog ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak sigina bëgguma ku ma xool dal diine yow li nekk si yow moo ne si man li ne si man mooy di leen jàppale cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra supo gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. yo queremos que tú te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra 多。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 world Haven't you